Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Steeds dat blijkt uit cijfers van het bureau kredietregistratie. Ruim 72.000 huizenbezitters hebben een betalingsachterstand. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan begin dit jaar. Volgens het BKR loopt het aantal wanbetalers op hypotheken sneller op dan verwacht. De directeur noemt het een belangrijk signaal... waar waarschijnlijk veel andere ellende aan vooraf is gegaan. Het Openbaar Ministerie is tevreden over de hoge opkomst in het DNA-onderzoek... naar de moord op Marianne Vaatstra. Van de 7300 mannen die zijn opgeroepen... heeft bijna 90% DNA afgegeven. Gisteren was de laatste dag dat de mannen dat vrijwillig konden doen. De politie en het Openbaar Ministerie spreken van een enorme betrokkenheid in de regio. De winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur, Mo Yan... hoopt dat de Chinese mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo snel vrijkomt. Liu won in 2010 de Vredesprijs en zit al jaren in de gevangenis. Hij zit een straf van 11 jaar uit voor het opstellen van een manifest voor democratisering in China. Om 11 uur straks maakt het Nobelcomité bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. In het Friese dorp Bozum zijn 27 huizen ontruimd... na de brand in een loods van afgelopen nacht. Er is asbest vrijgekomen en daarom worden bewoners ergens anders opgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug mogen... maar de bewoners kregen het advies om in elk geval voor 24 uur spullen mee te nemen. Bij de brand in Bozum zijn drie mensen gewond geraakt. Verschillende brandweerkorpsen hebben geholpen om het vuur te bussen. Het weer, vooral in het noorden en oosten van tijd tot tijd regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en trekken er enkele buien over het land. Bij een stevige westenwind wordt het zo'n 13 graden. Morgen begint droog, later op de dag vanuit het zuidwesten buien. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam voor Hoofddorp 4 kilometer. De A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 2. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad voor Knoop het Koenplein 2.